8 uur. Jobboots met het NOS Journaal. President Obama noemt de vrijlating van vijf Amerikanen door Iran... en de succesvolle uitvoering van het nucleaire akkoord met dat land... een triomf voor de diplomatie. De Amerikanen kwamen vrij in het kader van een gevangenenruil... en zijn via Genève op weg naar huis. In een toespraak in het Witte Huis zei Obama... dat het nucleaire akkoord met Iran aantoont wat het kan opleveren... om met de vijand in gesprek te gaan. Tegelijkertijd benadrukte hij dat de VS en Iran het op veel punten oneens zijn. Zo nodig zullen we weer oproepen tot sancties tegen Iran, zei Obama. De huismus is opnieuw het meest geteld bij de nationale tuinvogeltelling. Bijna 50.000 mensen deden er vandaag aan mee. De koolmees eindigde op 2 en de merel op 3. Dat de huismus weer op nummer 1 eindigde is nauwelijks een verrassing. Dat doet het vogeltje namelijk al jaren. De spreeuw scoort slecht en ook dat is geen verrassing... want de spreeuwenstand neemt in Nederland en ook in andere Europese landen al jaren af. Journalisten van de West-Duitse Rundfunk, WDR, waren verplicht positief te berichten over vluchtelingen. Ze kregen daarvoor opdracht van commissies die het programmabeleid van de Duitse publieke omroep bepalen, beweert een Duitse journaliste. Volgens haar is de WDR verplicht het beleid van de regering Merkel te ondersteunen. CDA-Tweede Kamerlid van Helvert toont zich onthutst over de richtlijn in Duitsland en kan zich niet voorstellen dat dit in Nederland ook gebeurt. Rotterdam begint morgen een campagne om leraren naar de stad te lokken. Vooral middelbare scholen in achterstandswijken kampen met een groot lerarentekort. De gemeente stelt er al miljoenen beschikbaar om het probleem aan te pakken. Voor vakken als Duits, natuurwis en scheikunde zoeken scholen in Rotterdam leraren die kunnen rekenen op een welkomstbonus van enkele duizenden euro's. Verder komt er een lerarenbeurs en kunnen ambitieuze leraren cursussen volgen. Het weer vanavond en vannacht koud. In het noordoosten daalt het kwik tot min 9 graden. In het noorden en oosten ook kans op mist. Langs de westkust wordt het min 3 graden. Morgen wisselen zon en bewolking elkaar af.